Volgens CNV was uitzendwerk bedoeld om drukke periodes of ziekte op te vangen. Maar het lijkt erop dat werkgevers het zien als verdienmodel. In Nederland zijn 274.000 uitzendkrachten, 17.000 minder dan vorig jaar. De zoon van 25 van het gezin dat ondergedoken leefde in het Drentse Ruinerwold... werd mogelijk niet tegen zijn zin vastgehouden op de boerderij. De Telegraaf vond berichten op Facebook en LinkedIn... waaruit zou blijken dat Jan dit jaar en in 2015 in de, Chinese, in de Canadese stad Toronto was. Gerrit-Jan van D., de vermoedelijke vader van het gezin... zit vast op verdenking van vrijheidsberoving, mishandeling en witwassen. De 25-jarige Jan vroeg vorige week in een dorpscafé om hulp... waarna de zaak aan het licht kwam. De liberale partij van premier Trudeau blijft aan de macht... maar verliest een absolute meerderheid bij de parlementsverkiezingen in Canada. Dat voorspelt omroep CBC op basis van exit polls. De liberalen worden volgens de laatste peilingen wel de grootste partij... met 155 zetels. Voor een meerderheid zijn 170 zetels nodig omdat Canada geen coalitieregering kent... is Trudeau aangewezen op kleinere linkse partijen... in een nieuw minderheidskabinet. Noord-Ierland gaat het homohuwelijk en abortus toestaan. Het parlement in Belfast had tot middernacht de tijd om veranderingen aan te brengen in de wetgeving, maar er was geen meerderheid. Waarschijnlijk wordt het homohuwelijk in Noord-Ierland in februari legaal en abortus een maand later.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 End of the night. I put my jacket on, calling a cab, waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light. I told a joke and we shared a smoke or five. I said I ain't got a plan, but we could hang out till the morning I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, bum on your lips. Fuck that, come on your lips and some on your tits and get ready. Cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Debbie. when you enter into my life. Every ounce of me remembers your smile and shining your light.